Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat het kabinet er vrijdag een besluit over moet nemen... maar dat 12 september het meest recht doet aan de opvattingen van de Kamer. Het debat over de mislukte bezuinigingsonderhandelingen was rond kwart over zes afgelopen. Premier Rutte heeft gezegd dat hij anderhalf jaar goed heeft samengewerkt met de PVV... en dat hij erg teleurgesteld is over het mislukken van het katshuisoverleg. Volgens hem kwam het opstappen van PVV-leider Wilders als een verrassing. Rutte is van plan snel voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen voor bezuinigingen. Die plannen moeten de basis vormen voor wat het kabinet eind deze maand aan Brussel voorlegt om aan de eisen van de Europese Commissie te, doen, te voldoen. De oppositie liet doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier. CDA-kiezers hebben het liefst Jan Kees de Jager als lijsttrekker, blijkt uit een peiling van Eén Vandaag. De Jager kreeg bijna twee keer zoveel stemmen als fractieleider van Haarsma Buma. De Jager heeft steeds gezegd dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker. Het partijbestuur van het CDA beslist morgen hoe de partij een lijsttrekker kiest. Kan via een voordracht of door leden te laten kiezen uit twee of drie kandidaten. Het meldpunt voor misstanden in de zorg heeft sinds de opening begin deze maand ruim duizend klachten binnengekregen. Volgens initiatiefnemer Abfacabo wordt er vooral geklaagd over de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Medewerkers zeggen dat ze niet de juiste zorg kunnen bieden, onder meer doordat ze met te weinig mensen zijn. De bond komt morgen met een zwart boek dat moet bewijzen dat de problemen structureel zijn en in het hele land voorkomen. Het zwart boek wordt aangeboden aan de fractievoorzitters en de inspectie voor de gezondheidszorg. Het weer, vanavond veel bewolking en enkele buien. Vannacht vrijwel overal droog. Morgen begint droog. Er is dan ruimte voor de zon, maar smiddags opnieuw kans op regen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 8 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 4 kilometer. A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 10 A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen afrit Leerdam en Waddenooien 9 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht.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 Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat you, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?